Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Rusland heeft weer grote aanvallen op Oekraïne uitgevoerd met drones en raketten. Vooral energiecentrales waren het doelwit, ook één in de hoofdstad Kiev. Terwijl dat volgens correspondent Christian Pauwer de best verdedigde plek van het land is. Maar ja, daar is dus toch een raket op die kolencentrale neergekomen. En volgens de beheerder van die centrale is, eh, is die compleet verwoest. Eh, dat is dus ook precies wat, wat Rusland probeert te bereiken met deze aanvallen. Langzaam hè, die infrastructuur, die energieinfrastructuur vernietigen... om eh, ja, zo Oekraïne uiteindelijk het leven moeilijk te maken. In de stad Kharkiv, in het oosten van Oekraïne... zouden 200.000 mensen nu zonder stroom zitten. En ook olie- en gasvoorzieningen waren het doelwit, zegt Rusland. Die aanvallen zijn bedoeld om de brandstoftoevoer en de verplaatsing van Oekraïnse soldaten in de weg te zitten. En mocht je deze zomer via Duitsland met Lufthansa vliegen... dan hoef je hier geen zorgen meer te maken om stakingen bij die luchtvaartmaatschappij. Want die gaan voorlopig niet meer door... omdat er een nieuw CAO-voorstel op tafel ligt na maanden van onderhandeling. Bijna 19.000 medewerkers krijgen er instapjes 16,5% meer loon bij. Eerder werden er al deals gesloten voor andere groepen werknemers, zegt Duitsland-correspondent Charlotte Weijers. Er was eerder ook een akkoord gesloten voor het grondpersoneel. Nou, de piloten die hebben al afspraken die nog even lopen. Dus in ieder geval tot met de zomer hoeft niemand zich zorgen te maken over stakingen. En Margot Robbie, bekend van haar rol als Barbie in die gelijknamige film, komt met twee nieuwe films. Net is bekendgemaakt dat ze een film over Monopoly gaat maken. Ja, dat spel waarbij je altijd gillende ruzie kreeg met je broertje of je zusje over de Kalverstraat. Ze gaat de film produceren met haar eigen bedrijf. En de tweede film uit haar koker is... De Sims, ook gebaseerd op een spel natuurlijk. Het is nog niet bekend hoe beide films eruit gaan zien en wie de hoofdrollen krijgen. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het vaker droog, maar kan er ook nog een licht buitje vallen. Het blijft een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een file tussen Knoppen de Hoek en Knoppen de Nieuwe Meer van 8 kilometer. En de vertraging is 10 minuten.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 There is face burned as a memory. to the heavens and see it shine. Zandvoort. for all the shy man them. Want you feel me lover, me want you feel me friend. To the very end, to the very end.